De Amerikaanse stad Ferguson heeft een agent ontslagen die discriminerende e-mails heeft verstuurd. Twee andere politiemensen zijn geschorst. De e-mails kwamen aan het licht tijdens het onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie naar Ferguson. Daaruit bleek dat de politie er stelselmatig discrimineert. Het ministerie eist onmiddellijk structurele veranderingen. De burgemeester heeft al een aantal zwarte agenten aangesteld en ambtenaren krijgen voorlichting over diversiteit. In Ferguson braken de afgelopen zomer rellen uit nadat een agent een ongewapende zwarte jongen had doodgeschoten. De advocaat van topcrimineel Kees H. bevestigt dat zijn cliënt 4,7 miljoen gulden heeft gekregen van justitie. Advocaat Kuipers zei in het televisieprogramma Pauw dat hij er een bonnetje van heeft, maar dat hij dat van zijn cliënt niet mag laten zien. De afgelopen avond onthulde Nieuwsuur dat met de deal in 2000 tussen H en toenmalig officier van justitie Teven 4,7 miljoen gulden gemoeid was. Vorig jaar zei minister Opstelten nog dat het om veel minder geld ging. GroenLinks wil nu een parlementaire onderzoek naar de vraag of de minister de Tweede Kamer onjuist heeft geïnformeerd. In Spanje is een Oekraïense oud-minister gearresteerd. Hij was minister van Financiën in de regering van de verdreven president Janukovic. Er was een internationaal opsporingsbevel tegen hem uitgevaardigd vanwege verduistering van overheidsgeld. De Spaanse rechtbank moet nu beslissen of de oud-minister wordt uitgeleverd aan Oekraïne. Dan nog het weer. De dag begint fris, maar later is er geregeld zon en het blijft bijna overal droog.